Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Groot-Brittannië aanslagen. Het dreigingsniveau is verhoogd van substantieel naar ernstig. En dat is het op één na hoogste niveau. Volgens de Britse overheid is een aanslag zeer waarschijnlijk. De verhoging van het dreigingsniveau heeft te maken met de ontwikkelingen in Irak en Syrië. Het kabinet wil meer mogelijkheden om het Nederlanderschap in te trekken van jihadgangers. Het wil dat het mogelijk wordt mensen met een dubbele nationaliteit die zich aansluiten bij een terroristische strijdgroep het Nederlanderschap af te nemen, ook zonder strafrechtelijke veroordeling. De rechtbank in Willemstad heeft de verdachte van de moord op de Curaçaose politicus Wiels veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Er was ook levenslang geëist. Wiels was de leider van de grootste politieke partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Hij werd in mei vorig jaar doodgeschoten op het strand. Zijn moordenaar schoot in opdracht van iemand anders. Het onderzoek naar de opdrachtgever loopt nog. 24 agenten die werden belaagd tijdens de strandrellen in Hoek van Holland krijgen een schadevergoeding. De rechtbank heeft bepaald dat ze een basisbedrag van 3500 euro smartengeld krijgen omdat ze doodsangsten hebben uitgestaan tijdens de rellen in 2009. Een aantal agenten heeft een posttraumatisch stresssyndroom. Zij krijgen nog 2100 euro erbij. PvdA-kamerlid Mariette Hamer wordt voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Ze volgt wie bedraaier op. Hamer zat sinds 1998 voor de PvdA in de Tweede Kamer. En van 2008 tot 2010 was ze fractievoorzitter. Feyenoord heeft voor de groepsfase van de Europa League titelhouder Sevilla uit Spanje gelood. En verder Standaard Luik uit België en Rijeka uit Kroatië. PSV krijgt als tegenstander het Griekse Panathinaikos, het Estoril uit Portugal en het Russische Dynamo Moskou. Het weer, Zonnige periode en stapelwolken, eh, enkele bui. Morgen veel bewolking van tijd tot tijd regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Brugge. 2 kilometer, voor Amersfoort 2. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiderslot 3 A4 van Den Haag naar Amsterdam verzoeten Woude 2 kilometer. A9 Alkmaar richting Diemen. Voor knoop het Hodendrecht 10 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Den Haag voor Zevenhuizen 2. A15 Gorkum-Rotterdam voor Hardingsveld-Giessendam 2. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4 kilometer. Op de A20 richting Gouda voor knoop het 4. De A20 richting Hoek van Holland voor Moordrecht 2 A22 Velsen richting Beverwijk voor Beverwijk 2 kilometer.